Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam is vannacht een vliegripal aan boord. Later vandaag komt in Brussel een Belgisch toestel aan met 54 Nederlanders aan boord. Buitenlandse Zaken geeft reizigers die weg willen het advies naar het vliegveld in Kathmandu te komen. En daar wordt gekeken of er plaats is in de toestellen die vertrekken. De man die heeft bekend dat hij John de Mol heeft afgeperst... wilde het geld aan goede doelen geven. Zijn advocaat zei in het programma Pauw... dat de verdachte in zijn leven veel ellende had gezien... en dat hij daar wat aan wilde doen. De man was 70 uit Zeist eiste een groot bedrag van John de Mol. Hij dreigde de kinderen van zijn zus Linda iets aan te doen... als er niet werd betaald. Bedrijven proberen steeds vaker publicaties van het College Bescherming Persoonsgegevens tegen te houden. Ze stappen naar de rechter om te voorkomen dat bekend wordt dat ze op de vingers zijn getikt. Voorzitter Koonstam van het college zegt dat in trouw. Volgens Koonstam zijn de bedrijven bang voor reputatieschade als bekend wordt dat ze met persoonsgegevens hebben gerommeld. In Amerikaanse steden zijn betogers de straat opgegaan om te demonstreren tegen geweld door de politie. Onder meer in New York, Washington en Boston waren betogingen. In New York werden 60 mensen gearresteerd. Ook in Baltimore, de stad waar de zwarte Freddie Gray werd opgepakt, is weer gedemonstreerd. In Brazilië zijn bij rellen tussen demonstrerende leraren en politieagenten zeker 200 mensen gewond geraakt. De rellen waren in de stad Curitiba. De leraren willen het congresgebouw bestormen en de politie gebruikte rubberkogels en traangasgranaten om hen tegen te houden.